Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Duitsland leidt. De partijleiders wilden de inhoudelijke besprekingen vandaag afronden... maar ze hadden uit voorzorg al twee dagen extra gereserveerd. Morgenochtend praat het CDU-leider Merkel, CSU-leider Seehofer en SPD-leider Schulz verder. Vooral over de thema's arbeid en gezondheid verschillen ze nog van mening. Maar ze blijven optimistisch dat ze eruit komen. Vandaag werden de partijen het onder meer eens over de bouw van sociale huurwoningen in de grote steden. PvdA-prominent Job Cohen roept zijn partijgenoten in de Eerste Kamer op om voor de nieuwe wet over orgaandonatie te stemmen. Het gaat om solidariteit, zei Cohen in het tv-programma Jacobin op zondag. In het wetsvoorstel van D66 wordt ervan uitgegaan dat mensen geen bezwaar hebben tegen orgaandonatie, tenzij ze expliciet anders hebben aangegeven. Wel kunnen de nabestaanden er nog een stokje voor steken. Volgens Cohen is het goed dat mensen in het nieuwe systeem worden gedwongen om over orgaandonatie na te denken. Het is onzeker of het wetsvoorstel het haalt in de Eerste Kamer. Onder meer senatoren van de PvdA twijfelen nog. Een schilderij waarop veel blote borsten te zien zijn... is weer teruggehangen in het Manchester Art Gallery. Het museum had het werk van de Britse schilder John William Waterhouse... afgelopen week weggehaald... om een discussie over seksualiteit in de schilderkunst los te maken. Op het schilderij uit 1896 is te zien... hoe de Griekse mythologische figuur Hylas door naakte nimfen wordt verleid... om bij hen in het water te komen... Het weghalen van het schilderij leidde wereldwijd tot een storm van kritiek. Vermoedelijk komen die reacties terug in een tentoonstelling die volgende maand in Manchester wordt geopend. Het weer. In het oosten en zuiden kan wat sneeuw of natte sneeuw vallen. Plaatselijk kan het glad worden. Vannacht in het hele land lichte vorst. Morgen eerst bewolkt, later ook wat zon. Vooral in het zuiden en westen. En het wordt ongeveer 2 graden.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 En we beginnen met Paradise, volume 1. Dat komt van het label eh, GAP Music, GAP of Tan Tantiano. Ja, het is een, een dubbel label eigenlijk zit in Engeland. En dat geeft allemaal eh, ja, wat meditatieve-achtige muziek of ontspanningsmuziek geeft dat uit. Daarna een eh, nieuwe artieste. Ja, Deborah. Deborah, hoe heet ze een achternaam? Offenhauser. En zij maakte het album Soundscapes. Nou, laten we eens even kijken welk schuifje eh, moet ik bedienen. Ik dacht, deze, daar gaat hij dan. Ja, veel luisterplezier.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 Prohibida, sagrada, escasa, termal, potable y dura. Vendía la roca y la espada y atravesa la armadura. Acaricia, besa, mata, abraza, fecunda y quema. Anima que viaja en lágrimas y en la sangre de las venas. Star Parodi, one of the artists on Peaceful Radio.